die het gevolg waren van gaswinning. De schadeafhandeling daarvan verloopt moeizaam. Tegen RTV Noord zegt Van Zutphen dat hij bij eerdere bezoeken altijd dacht... dat het een volgende keer wel beter zou gaan. Maar de praktijk is volgens hem anders. Van Zutphen heeft weinig vertrouwen in een snelle verbetering van de situatie. De politie bevestigt dat de man die gisteren is opgepakt in Colombia... de gezochte crimineel Said R. is. Er wordt beschouwd als de rechterhand van Ridwan Taghi. Die zou opdracht hebben gegeven tot meerdere liquidaties in de onderwereld. Said R. stond al een tijd op een internationale opsporingslijst... en is in Colombia gearresteerd in samenwerking met de Nederlandse politie... de Amerikaanse drugspolitie en de FBI. De politie kon gisteren nog niet met zekerheid stellen dat het Said er is... maar nu is zijn identiteit officieel vastgesteld. Het aantal koperdiefstallen op het spoor is in jaren niet zo laag geweest. Vorig jaar waren er 65 meldingen van koperdiefstal. In 2011 waren dat er nog ruim 500. Volgens ProRail komt dat door verschillende maatregelen. Zo wordt koper steeds vaker vervangen door ander materiaal... en wordt het spoor beter bewaakt. Koperdiefstal kan tot grote problemen leiden op het spoor. Een gestolen of vernielde kabel van een paar meter... kan meerdere spoorwegovergangen platleggen. Het aantal besmettingen met het coronavirus is in China opnieuw gestegen... met bijna 3400. De afgelopen dagen daalde het aantal nieuwe besmettingen nog. Het totaal aantal besmettingen staat nu op ruim 34.500. Het virus heeft in totaal 722 levens geëist. Het weer bewolkt met vooral later vanochtend en vanmiddag soms wat regen.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 Ehm, weer de plaat van wie je het niet verwacht. Hè? De artiest waarvan je het niet verwacht. Ja, die is, vandaag echt waarvan je het niet van verwacht. Maar dat is het tweede uur pas. Ja. Dus, eh, ja. dus blijf vooral luisteren, zou ik zeggen. Zeker. En wij hebben een, een aantal eh, nummers gekozen... wat eigenlijk popnummers zijn, maar in een jazzversie. Eh. Ja. Dus dat is ook wel heel... Dus als je eh, Michael Jackson wil horen in een jazzversie... dan zou ik zeggen, blijf vooral luisteren. Ja, en we gaan nu ook gelijk over naar een, een popversie... die die in een jazzjasje is gestoken. En die wordt gespeeld door Jimmy Scott. En dat heet Holding Back the Years. has grown. Simply Red. Hier vertolkt door Jim Scott, een Amerikaanse eh, zanger uit Cleveland, Ohio. Geboren in 1925. Uh, eh, Erik. Wat weet jij dat goed? Ja, <laughs> maar we zijn helemaal internationaal, want we gaan zo meteen ook verder met een Amerikaanse zangeres. Maar voordat we verder gaan, wil ik toch ook onze internationale gasten weer begroeten. Dus eh, ik begin weer met onze Duitse gasten, onze Deutsche Gäste. Herzlich willkommen, ze Sie auch wieder zuhören. Dat freut ons jedes Mal. Ja, en eh, I, I, wish my, eh, my listeners a very good Saturday. Eh, nice to have you in our show. Et bonsoir, notre écouté de la France. Ja, als we internationaal zijn, dan zijn we internationaal, Marco, toch? Ja, ik kan het alleen nog in wartaal, dus dat doen we dan niet. Nee, dat doen we niet. Maar wel heel fijn dat je luistert op deze zaterdagmiddag. morgen wordt het een heel onstuimige dag. En maar ook dan zijn we er uiteraard weer met uh, Jazz FM. En morgen is 9 februari en dat is de dag dat ZFM 30 eh, jaar bestaat. Ja, dus eh, ook weer tijd voor een feestje. Ja. Dus. Ik heb de volgende plaat klaarstaan. Nou, ik zou zeggen, leef je uit Marco. You've Got a Friend van Stacey Kent. When you're down and troubled and you need helping hand and nothing oh nothing is going right close your eyes and think of me and soon just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you got to do is call. If I could fly like birds on high, then straight to his arms I'd go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore and we'll kiss just as before. And happy will. à des reflets dans la mer, des reflets changeants sur la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les songes si pour It's far beyond the stars. It's near beyond the moon. C'est I know beyond a doubt my heart will lead me there chanson d'amour la mer a bercé mon cœur pour la vie. Never again, la mer. Never again will I sail away. Les embrasser. Somewhere beyond the sea. Le long des golfes clairs. You're there, waiting. Par prachtige vertolking van Beyond the Sea van Helly Lawrence samen met John Ship. En ze spreekt beter Frans dan mijn Frans. Ja, <laughs> dat, mag <laughs> dat kan je met zekerheid zeggen. Ik krijg zojuist een, eh, een WhatsAppje dat mijn Frans wat eh, verbetering behoeft. Maar nou, goed. dat is voor de volgende keer. Voor de volgende keer, dat is ook zo. En zoals gezegd uh, hebben we alweer de volgende plaat klaarstaan. dit is een cover van, van een van de bekendste popzangers ooit. van de wereld. Ooit, denk ik ook wel. Ja. ja. En dat is Michael Jackson. Michael Jackson. En het wordt vertolkt door een Belgische eh, duo, de Swing Dealers. En het nummer heet Billie Jean. she was more like a beauty queen on a movie scene. I said, Don't mind, but what do you mean? I am the one who will dance on the floor in a round, babe. She said, I am the one who will dance on the floor in a round. She told me her name was Billie Jean as she caused the sea, and every head turned with eyes that dreamed of being the one. Gonna dance on the floor in a round. She said, I am the one. Gonna dance on the floor in a round. told me be careful what you do. Don't go around breaking young girls' heart. And mother always told me be careful who you love. Be careful what you do before life becomes the truth. The Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims that says I am the one. Gonna dance on the floor in a round. always told me be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. She came and stood beside me, then a smell of sweet perfume has happened much too soon. She called me to her room. The Billie Jean is not my lover. She's just a girl always think twice. The pity Jean is not my lover. Pity Jean is not my lover. pity Jean is not my lover. Billie Jean. Swing Dealers met uh, Billie Jean, met Jan van Vliet, vocals en bos, Vincent Mardens op saxofoon en de band eh, Swing Dealers uit België. Een onwijs leuke vertolking van natuurlijk een onwijs bekend lied van Michael Jackson. Ja, en onze eh, beneden, benedenburen, die maken inderdaad ook goede jazzmuziek, Marco. Onze benedenburen? Ja, de Belgen. Oh, de Belgen. Ja, ja onze ja, zuiderburen onze dan. zuiderburen, benedenburen, ja. Nou ja, je, het is maar hoe je naar de kaart van Nederland kijkt. Ja, het, het is alweer bijna half één. Dus eh, we zijn aangekomen bij het jazznieuws. Ja. Wat, wat, heb jij? Nou, Diana Ross en Alicia Keys, die komen naar het North Sea Jazz Festival. En ook Lionel Richie. Oh, dat, is, dus, dat is een behoorlijke line-up. Ja, dat zijn niet de minste. Ik moet eerlijk zeggen dat ik Lionel Richie niet direct onder het noemertje jazz ga, Maar het is natuurlijk wel geweldig dat hij komt. Ja. Maar goed, datzelfde kunnen ook van Diana Ross zeggen. Die is toch wat meer van de jaren ethisch, hè, de tachtig jaren. En niet zozeer in de jazz, maar ook leuk dat ze komt. Uh, ander nieuwtje is Paul van Kemenade. Die wint de Brabantse Cultuurprijs. En dat is de Cultuurprijs van het Prins Bernhard Fonds. Um, voor saxofonist Ja, voor degene die Paul inderdaad niet kennen. Hij is alt-saxofonist, zoals je al zegt, Marco. Eh, componist, bandleider, een festivalorganisator. En natuurlijk ook wereldburger en het boegbeeld van de Tilburgse jazz scene. Nou, het Orkest die wint opnieuw een Grammy Award. Voor de vierde keer. Nou, ook wel heel knap vind ik. Eh, dat is vooral voor ehm, de rol van All Night Long eh, van het album eh, Jazz Volume 1. Oké. Ja. Nou zijn we eigenlijk alweer aangekomen eigenlijk bij een ander vast item in ons programma. En dat is natuurlijk eh, de vriendin van onze show. Ja. Nou, we hebben tegenwoordig meerdere vriendinnen, Marco. Ja, maar we beginnen met onze oudste vriendin. Oké, dat is Laura. Laura Fici. met is Laura. Dream, a little dream. Hi, lieve luisteraars. Ik ben Laura Fiji en ben vriendin en fan van de show van Marco en Erik. Star Dream a Little Dream, Laura Fici, onze eigen vriendin. Wat een heerlijke zaterdagmiddagmuziek, Marco. Ja, ja zo komen we de zaterdagmiddag wel door. Maar vorige week, zondagmiddag... Ja. Ja, vorige week zondag. Ja. Wat was er toen, Marco? Toen waren we in Laren, in de ja. Ja, bij het café Nick Volbrecht. Dat klopt. Ja. En hebben we ook heerlijke jazzmuziek gehad. En dat is s'avonds uitgezonden op eh, NPO 2. Ja. Dat zijn toch en het concert was gratis. Ja, ja. Eh, het is echt een jazzcafé. Ze hebben regelmatig eh, leuke concerten. Dus een aanrader om daar eens naartoe te gaan. En op zich, het is 40 dus minuutjes rijden ongeveer, toch? Ja. Ja, was erg leuk. En we hebben daar ook wat leuke contacten op gedaan. Ja, dat klopt. En daar gaan we binnenkort eh, wat verder over uitweiden naar jullie. Maar zo te horen, we gaan in ieder geval nog wel wat uh, nou, leuke erbij krijgen. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. We zijn al wat leuke mensen tegengekomen. En die willen ook graag een keer bij ons in de show komen. Leuk. Ja. Eh, in een volgende uitzending meer daarover. Ehm, we hoorden net Laura Fici en Dream a Little Dream. En als volgend nummer hebben we ook een Nederlandse staan. Maar die zingt, eh, die heeft een Franse naam. Die heet Eva sur Ja. En die, eh, en die droomt ook. Maar die droomt van jou. Dat nummer heet Dream of You. stone. I wake up every begeleid door eh, de Thomas begeman eh, trio. Dat zijn twee broers. Dat is Thomas en eh, Max Bergeman. En de derde persoon kan ik de naam niet zo snel vinden. Maar dat, dit zijn beide op gitaar en worden begeleid met een, met een contrabas. Wat ik wel grappig vind is dat Eva's Josène heet eigenlijk Eva Scholten. Oh. Maar ja, omdat dat internationaal waarschijnlijk niet zo goed klinkt. Nee, maar het is wel leuk dat we nu weer even wat Nederlands hebben gehad met onze eigen Laura Fici. Nu met Eva Suzanne. Ja. En, eh, waar gaan we nu heen over de wereld? Nou, dat ga ik jou vertellen. We gaan nu naar Mexico. Mexico. Naar de Big Band Jazz de Mexico. Echt een lekker zaterdagmiddagnummer in de druilige regen. Ja. Terwijl ik net bedenk, Marco, dat mijn fietstas nog open staat. Nou ja, goed. Die loopt lekker vol nu. Ja. Ehm, maar All of Me van Big Band Jazz de Mexico. of me Wanna take all, all of me Oh, can't you see That I'm not good without you Take my lips I never use Let me with eyes I cry. Oh, yeah, how can oh. Ba da ba da dee da ba da ba da ba ba da dee da ba da ba da dee dee da da da da pa da ow Ba da ba da dee da ba da ba da ba da sweet da ba da ba da ba da da Big Band Jazz de Mexico. Opgericht in 1999, eigenlijk alleen met muzikanten van het conservatorium uit eh, Mexico City. En het was de bedoeling eh, dat... Eh, de, de, de, ja, ehm, help me even. Wat ja, om, nou? om, de Mexicaanse big bands meer onder de aandacht te brengen, ja, nou, de jazzmuziek in, de jazzmuziek. in Mexico. Maar wat wel leuk is, want met jazz wordt toch wel vaak geassocieerd... dat het oudbollig is en oude muziek en veel goede jazzmuzikanten. Ja die zijn natuurlijk ook uit de jaren 30, 40, 50, 60. Daar ligt wel de basis. Ja, maar als je dan ziet Big Band uh, Jazz Mexico opgericht in 1999... gaan we gelijk naar een andere hele jonge jongen, 26 jaar... onze eigen Nederlandse Dennis van Aassen. Woont in Beeldhoven. Heeft eh, vorig jaar... Uh, Succesvolle theatertour. Gehad, maar ook met een big band. Dus we gaan ook van de ene big band naar de andere big band. En zoals we aan het begin van dit programma al gezegd hebben... hebben we helemaal veel muziek. Wat het origineel eigenlijk popmuziek is. En dit nummer hebben we al vaker gedraaid. Het is Modern World en het origineel is van uh, onze eigen Anouk. Anouk. Crazy way to get your kicks. They shoot the silicone in your lips. If your figure makes you sad, they suck the fat right off your back. Make up your mind about your tits, girl. They can puff them up so no bra will fit, girl. There's only one thing they can fix, and I won't let you be misled. That's the hole in your head. Can't fix that. Hell, hell, modern world. You tell her that she's beautiful and put her on a pedestal. As you Google triple X, imagination kicks in. The more you think about sex, boys, with someone else, the better it gets, boys. Do you have a purpose in your life besides cheating on the wife? For fuck's sake, show some sense. Today's adoption is a hot thing You can get a child for nearly nothing You take them home to a nanny Buy off your guilt with toys and candy But all the money that you work for, girl You can't compare it to a love, boy There's only one thing they can fix I won't let you be misled That's the hole in your head yeah. The sun needs that shine, they ups their mind. Love can come to everyone. The best things in life, they're free. The moon belongs to everyone. The best things in life, they're free. The stars belong to everyone. They glitter there for you and me. Flowers in spring, the robins that sing Als je nu niet vrolijk wordt, dan weet ik het ook niet meer. Nee. En je, de auto was, eh, zit er ook niet in vanmiddag? Waarom niet? Ja, het regent. Oh, ja, nee. <laughs> Wat doe je dan op een zaterdagmiddag? Dan luister ga je, naar de wasstraat. En dan luister je in de auto naar eh, ZFM. En ZFM Jazz. Zo is dat. Mijn naam is Erik. En mijn naam is Marco. Heel fijn, dat jullie luisteren. Eh, dat was uh, Treintje Oosterhuis met de al... The best things in life are, free. Dat klopt. Dat en dat is ook de regen. Maar of dat nou het beste ding is, is ook... Dat weet ik ook niet. We blijven op Nederlandse bodem. Saskia Leroux. Wat kan je daarvan vertellen, Erik? Of wat wil Ontzettend je sympathieke ehm, en ook eh, talentvolle dame... die al vele jaren aan de weg timmert. Ja. Op jazzgebied. Geboren in Amsterdam. Geboren in Amsterdam. Eh, we hebben contact met haar. Ze is bekend over de hele wereld. Ze is op dit moment eh, in Amerika. Ja. En eind vorig jaar was ze een, had ze een tour in Japan en in China. Ze Is een trompetiste het volgende nummer wat we klaar hebben staan, dat heet eh, Really Jazzy. We hebben het al vaker gespeeld ook in onze shows. Het is onze favoriet eigenlijk een beetje. Een beetje, ja. En wat het leuk is van dit nummer, als je hem zoekt op YouTube, Erik. Nou? Eh, eh, en je kijkt de, de videoclip erbij. Wat zie je dan? Nou, dan zie je ons eigen Amsterdam. En het is gewoon, ik zou zeggen, doe de moeite eens. Saskia Laro, Really Jazzy. Zoek hem op op, op YouTube. Het is echt een onwijs leuke videoclip. Pascalero met Really Jazzy uit Amsterdam. Wat een lekker nummer, Marco. Ah, man. Dat, ik, heb gewoon, ik heb gewoon zin erin. Gewoon, in alles. Nou, ja. Laten we daar verder maar niet te veel op ingaan. Nee, Marco. uit Amsterdam. Ja. En we gaan gelijk naar de volgende Amsterdamse uit 1978. Die is bekend geworden onder andere door het Eurovisie Songfestival. En een hopeloze naam trouwens, heeft ja, ze. <laughs> Ja, nou, dat klopt. En ze mag dit jaar ook het Euro Songfestival... Uh, Visie Songfestival presenteren. En dat is onze eigen Atsilia Rombly. Ja, wie kent haar niet, Atsilia? Eh, getrouwd met Tjeerd Oosterhuis. Dat meen je Ja, ook al uit zo'n bekende familie, hè? Ja, dat is de, Oosterhuisjes. de broer van. Ja, de broer van. Treintje en, Oosterhuis. En Atsilia is natuurlijk... Ehm, ja, ze reist het hele land door. Ze is volgens mij vooral in Nederland bekend, hè Marco? Dat denk ik wel, dat denk ja, ik wel. Ja. Ehm, we zijn alweer uh, aan het eh, einde van ons eerste uur gekomen. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Want na het nieuws komen we natuurlijk met de plaat van een artiest waarvan je het niet verwacht. En deze is echt heel verrassend, Marco. De, ja, kan deze echt vertellen. hebben we ook heel lang naar moeten zoeken. Ja, hij is echt heel bijzonder. Dus blijf echt luisteren, want ja, ja, wordt leuk. Zeker. En we ronden het uur af het laatste paar minuten met Atsilia Romli met The Way You Make Me Feel Tonight. pretty baby with the cool shoes on. You give me fever like I've never ever known. You've just a product of loveliness. I like the groove of your walk, your talk, your dress. I feel your fever from miles around. I'll pick you up in my car and we'll paint the town.